want het noodaggregaat dat vervolgens aansloeg vloog in brand. Het vuur was snel geblust, maar er was veel rook. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De stroomstoring was tegen half twaalf verholpen. Dan het weer vanuit het zuidwesten bewolkt en minima van een paar graden boven nul.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 De redder braken uit toen de kopten een kruispunt blokkeerden... uit protest tegen de brandstichting in een kerk afgelopen zondag. Automobilisten die er langs wilden pikten de blokkade niet. De gevechten die daarop ontstonden werden beëindigd door het leger. Er zijn al langer spanningen tussen de koptische minderheid in Egypte en moslims. Vorige maand leken ze even verdwenen tijdens de anti-Mubarak-betogingen op het Tahrirplein. Op Sint Maarten helpen militairen van de marine mee bij het sporenonderzoek in vier moordzaken. De gouverneur van Sint Maarten had daarom gevraagd omdat de politie te weinig mensen heeft om alle vier de moorden goed te onderzoeken. De politie krijgt nu hulp van 20 bemanningsleden van het marineschip Rotterdam. Op het eiland zijn in 10 dagen tijd vier mannen door een misdrijf omgekomen. Of er een verband is, weet de politie niet. Er is een beloning uitgeloofd van 25.000 Antilliaanse gulden. En ook is de hulp ingeroepen van de bevolking van zowel Sint Maarten als van Saint-Martin, het Franse deel van het eiland. Het centrum van Den Haag heeft de afgelopen avond een paar uur zonder stroom gezeten. Getroffen werden 2000 aansluitingen in het gebied rond het Binnenhof. Zo ging in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar net een debat aan de gang was, plotseling het licht uit. En het bleef uit, want het noodaggregaat dat vervolgens aansloeg...